Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe CAO voor het streekvervoer, meldt de FNV aan persbureau ANP. De werknemers krijgen stapsgewijs 15% meer loon en een eenmalige uitkering van 1000 euro. Ook komen er maatregelen om de werkdruk te verlagen. De vakbonden hebben maandenlang actie gevoerd om de werkgevers onder druk te zetten. Geregeld reden er twee of drie dagen per week nauwelijks bussen. Half maart werden de acties opgeschort omdat er weer werd gepraat. Het CAO-akkoord moet nog wel worden voorgelegd aan de leden van de vakbonden. Ruim drie weken na de provinciale verkiezingen speelt overwinnaar BBB overal een hoofdrol in de formatie. In Friesland en Zeeland zijn ze het verst. Daar zijn de concrete onderhandelingen gestart. In Friesland zit de BBB aan tafel met PvdA, CDA en ChristenUnie. In Zeeland zijn de beoogde partners CDA, VVD en SGP. In vijf andere provincies hebben de verkenners een advies voor een coalitie uitgebracht... met daarin ook de BBB. Het gaat om Gelderland, Flevoland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. De inhoudelijke gesprekken moeten daar nog beginnen. In de overige provincies valt nog niet te zeggen welke kant het op gaat. Dat de Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan zo chaotisch verliep... is voor een groot deel te wijten aan de regering van president Trump. Dat staat in een evaluatierapport van de huidige regering. Trump had toegezegd dat de Amerikanen in mei 2021 uit Afghanistan zouden vertrekken... maar er lag geen plan. In augustus namen de Taliban de hoofdstad Kabul in... waardoor overhaast 100.000 mensen moesten worden geëvacueerd. De Amerikanen hadden ten onrechte ingeschat dat het Afghaanse leger meer zou doen om de Taliban tegen te houden, staat in het rapport. Het weer. Vannacht blijft het bewolkt en regenachtig. Al wordt het geleidelijk wel op meer plekken droog, bij zo'n 7 graden.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 knows in me or even as in rain. Your sun will surely shine at night. Whenever you feel the pain and wanna go insane, don't wanna be the one to blame. You better let me know whenever down at night and even in the break of dawn. So when you need a friend, someone to hold your hand, just call my name and you'll be time. When you down, down, down, and down, down, down, go down, down, down. show is This is Dr. Dre. The party's going on.